11 uur. Frits Helmelkamp met het NOS Journaal. De voorlopige prognose van het Europees Parlement is binnen. Daaruit komt naar voren dat de middenpartijen in het Europees Parlement verliezen... en de populisten, groenen en liberalen winnen. In Frankrijk lijkt de partij van Marine Le Pen... die van de Franse president Macron te hebben verslagen. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit-partij van Nigel Farage... de grote winnaar geworden... Uit de eerste Duitse prognoses wordt duidelijk dat de regeringspartijen CDU, CSU en SPD flink hebben verloren en de Groenen hebben gewonnen. De daadwerkelijke uitslagen komen in de loop van de nacht. De opkomst is met gemiddeld 51 procent, de hoogste in 20 jaar. Boze Roemenen hebben vanavond vlak voor 9 uur de Roemeense ambassade in Den Haag bestormd. Honderden mensen wilden daar alsnog hun stem uitbrengen. Vlak voor het sluiten van de stembussen klommen ze over de hekken van de ambassade. Sommigen stonden al zes uur in de rij om te mogen stemmen. De Roemenen stemden vandaag voor het Europees Parlement... maar ook over een anticorruptiereferendum. De Roemeense regering wil dat corrupte politici strafvermindering kunnen krijgen. De ME kwam er uiteindelijk aan te pas om de straat voor de ambassade te ontruimen. In Eindhoven is een protest van de anti-islambeweging Pekida afgebroken door de politie. Pekida-leden waren op weg naar de al moskee om daar te demonstreren. Honderden buurtbewoners gingen er op de straat op. Ze gooiden met stenen en andere voorwerpen. De politie kon hierdoor de veiligheid van de Pekida-demonstranten... en de omwonenden niet meer garanderen en leidde de demonstranten weg. Vijf tegendemonstranten zijn aangehouden. Duizenden mensen hebben dit weekend het Rotterdamse Boymans van Beuningen Museum bezocht. Tot vanavond 7 uur kon dat nog. Daarna ging het museum dicht en dat blijft de komende zeven jaar ook zo. Het Boymans van Beuningen wordt grootschalig gerenoveerd en vernieuwd... voor een bedrag van ruim 200 miljoen euro. De collectie blijft verspreid over Rotterdam wel te zien de komende jaren.